Eck met het NOS-journaal. JA21 zegt teleurgesteld te zijn dat er niet inhoudelijk met hen is gesproken. De VVD had de partij er graag bij gewild, maar dat wilde D66 niet. De partij van Rob Jetten ziet te veel inhoudelijke verschillen. D66, VVD en CDA hebben besloten dat ze met z'n drieën een minderheidskabinet willen vormen. JA21-leider Joost Eersmans is teleurgesteld, vertelde hij in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag balen, ja. Kijk, het begint natuurlijk met de, met de inhoud, kom je eruit. En dat was spannend genoeg geweest, hoor. Eh, moet ik ook eerlijk zeggen. Want, want we zitten op drie eh, hoofdpunten natuurlijk precies recht tegenover de D66. En dat weten we ook. Alleen daarna hadden wij zeker kundige eh, en bekwame mensen naar voren geschoven voor een kabinet. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA... heeft zowel in de Tweede als Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid. Rijkswaterstaat stelt vanaf morgenochtend 6 uur het koude protocol in... Dat gebeurt bij verwachte gevoelstemperaturen van min 15 of kouder. Rijkswaterstaat zet extra bergers in en brengt mensen met pech zo snel mogelijk naar een veilige locatie. Het advies aan weggebruikers is om zelf voor warme kleding en voldoende eten en drinken te zorgen. In Zwitserland is de eigenaar van het café opgepakt waar in de nieuwjaarsnacht brand uitbrak. Daarbij vielen 40 doden en meer dan 100 gewonden. De eigenaar van de bar werd vanochtend verhoord en daarna aangehouden... omdat er een risico zou zijn dat hij op de vlucht zou slaan, melden lokale media. Hij en zijn vrouw worden verdacht van nalatigheid. Het aantal aanslagen met explosieven is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Een speciaal overheidsteam, het offensief tegen explosies... telde 1525 aanslagen met explosieven of pogingen daartoe. Dat zijn er 18 minder dan een jaar eerder. De meeste aanslagen worden met zwaar vuurwerk gepleegd. Het weer. Vanavond en vannacht valt er in het hele land regen of sneeuw... bij temperaturen tussen de 0 en min 4. Morgen vooral in het zuiden nog sneeuw. Vanuit het noorden wordt het overal droog en breekt de zon soms door.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 We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working the nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up a real bitch. Cause we won't quit when we make them hits and stack them chips. Who's this? It's Dion. I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. with this new flow. You need to listen up a little bit yo, this is Jay rock Uh -huh. And I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we're mixing up the names with faces.